met het NOS-journaal. In de Spaanse hoofdstad Madrid zijn vier bouwvakkers omgekomen na het instorten van een gebouw. Ook raakten drie bouwvakkers gewond. Het gebouw werd gerenoveerd en stortte gistermiddag in. Het duurde uren voordat de gevel van het pand gestabiliseerd was en de reddingsoperatie kon beginnen. Daarom werd pas s'avonds laat duidelijk dat er doden waren gevallen. Het zes verdiepingen hoge gebouw in het centrum van Madrid werd omgebouwd tot een hotel. Hoe het kon instorten is nog niet bekend. Bij de Radboud Universiteit in Nijmegen heeft de politie enkele pro-Palestijnse activisten opgepakt. Die zaten al een groot deel van de dag in een laboratoriumgebouw van de universiteit. Hoeveel activisten zijn opgepakt is niet bekend. Ze werden gearresteerd toen ze het gebouw verlieten. Het is onduidelijk of er nog mensen binnen zitten. De politie staakte eerder op de avond nog de ontruimingsactie vanwege de veiligheid. De apparatuur in het lab kan gevaarlijk zijn. De actievoerders protesteren tegen samenwerkingsplannen met een Israëlische universiteit. De Israëlische premier Netanyahu zegt dat zijn land op 7 oktober 2023 een zeer pijnlijke prijs heeft betaald. Wereldwijd werd er stilgestaan bij de aanslagen in Israël twee jaar geleden. In Nederland was er een herdenking op de Dam in Amsterdam... En bij het Vredespaleis in Den Haag kwamen mensen samen om zowel de Israëlische als de Palestijnse slachtoffers te herdenken. De auto van de president van Ecuador is aangevallen bij een protest van inheemse volkeren. De wagen werd door zo'n 500 mensen omsingeld die onder andere met stenen gooiden. Volgens de regering is er ook geschoten op de auto. President Noboa bleef ongedeerd. De politie heeft vijf mensen opgepakt. Inheemse volkeren in Ecuador protesteren tegen bezuinigingen van de regering.